Goedemorgen, ik ben Thomas Delsing en dit is het nieuws van NOS op 3. De kans om kanker te overleven is groter geworden. Het aantal patiënten dat vijf jaar nadat de ziekte in hun lijf werd ontdekt nog leeft, is gestegen. Ook het aantal mensen dat tien jaar na de diagnose nog leeft stijgt... en dat komt onder meer door betere behandelingen. Er zijn wel grote verschillen. Bij bijvoorbeeld slokdarm en longkanker is de kans om de ziekte te overleven niet heel hoog. Bij borst- en huidkanker gaat dat een stuk beter. Twee Delftse studentenverenigingen zijn door de TU Delft op de vingers getikt. Volgens het AD is bij het koor een eerstejaars met kaarsvet overgoten... en zijn haren zouden daarbij in brand zijn gevlogen. Zijn begeleiders waren dronken. Bij een andere vereniging belandde een lid naakt op de grond in het glas... en niemand greep in. De universiteit is heel erg geschrokken en heeft een officiële waarschuwing uitgedeeld. En bij de wereldberoemde ruïnestad Machu Picchu in Peru... is een busje met toeristen in een ravijn gestort. Door dikke mist reed de auto van het pad. en stortte 100 meter naar beneden. Vier mensen overleefden dat niet en 16 anderen raakten gewond. Er zaten ook twee Nederlanders in het busje. Zij hebben het overleefd. En de stad Edinburgh in Schotland ziet er even niet zo sprookjesachtig uit. De straten liggen er vol met afval, omdat de vuilophalers staken. Ze willen meer salaris. De staking valt samen met het Fringe Festival. Dat is een groot evenement waar honderdduizenden mensen op afkomen. Deze Schotten vinden het vreselijk dat het juist nu zo'n rommeltje is. I love Scotland. I love Edinburgh. But that is really sad. Terrible. Uh, well, the pity people Deze man vindt ook dat de vuilnisophalers meer geld moeten krijgen. Ze zijn het nog niet eens over een loonsverhoging en de staking duurt waarschijnlijk nog een week. Het weer nog droog, op veel plekken flink wat zon en in het hele land weer behoorlijk warm. Vanmiddag 25 graden in het noorden. Op andere plekken gaat het weer richting de 30 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er zijn een paar problemen onderweg. Op de A4 van Amsterdam naar Den Haag heb je bijna een half uur oponthoud nog... tussen Nieuw-Vennep en Leidsendam. Er stond een auto met pech, maar de weg is wel vrij... En een pechgeval op de A7 bij Purmerend zorgt voor een kwartier oponthoud van Zaanstad naar Horen. En daar is de rechterrijstrook dicht. Verder heb je op de N207 Hillegom richting Alphen aan de Rijn 10 minuten tijdverlies tussen de afritten Abbenes en Nieuwveen. Tot zover de verkeersinformatie. Zin in Zandvoort, zin in Zandvoort. is Zin in ZFM. Met nu ZFM in de ochtend. Oh, we kennen de slags, we kennen van vellen. Ook wij op barres in training, niks keer, splash in Marbella. Ook ik ken de splash van Reno, die regen op mijn ambarella. Dus is ze de shoes, Sharon, Nicky en ook Isabella. Van vellen, vellen, we kennen van vellen. Ik had die regen druk, pas op mijn ambarella. Bella, bella, op mijn ambarella. Ik had die regendrup hier op mijn ambarella, ella Op mijn ambarella, ella Op mijn ambarella, Op mijn ambarella, Op mijn ella op barella e Op mijn barella Op mijn Same day, same shit, we negeren het weer en gaat door alsof alles oké is Het voelt het op mij is gemend, maar een plaatje van munt wat hij hier in mijn thee zit Is de laf die ze geven gemeend, of was ze mij voor de titan en facelift Die druppels die voelen als bullets op mijn umbrella, zet weer niet mee zit Ik me overzeet op weg naar stage met de bus Moet mijn hoofd even relaxen, pak massages voor de rest. Ken het leven in favela, al de kaarten zijn gesloten geschud Dus als ik nu even geen tijd heb Kom ik later bij je terug Oh fella, fella, We kennen van Ik had die regen druk hier op mijn ambarella Bella, Bella Op mijn ambarella Ik had die regen druk hier op mijn ambarella Op mijn ambarella, Ella mijn umbrella, ella. Op mijn umbrella, ella. Op mijn umbrella, ella. Op mijn umbrella, ella. Op mijn umbrella, ella. Op mijn umbrella, ella. Hou me niet thuis aan weer rood, want ik ren in de veld en mijn ogen zijn moe. Heb je probleem met mij, van maar die move, die is dit, dus ik kom naar je toe. Ik ben echt toe aan die stapels, die fabels, die moet je niet doen als ik kom in je room. Zie me met Jara, Nikki Jamila, hier in mijn room en ze lijken me Jones. Ik kon niet stoppen, we kennen de slags, we kennen van Villa. Ook wij kennen bars in trein, niks skin, niks splash in Marbella. Ook ik ken de splash van Reno, die regen op mijn ambarella. Precies die de shoes, Shara, Nicky en ook Isabella. Oh Vella, Vella, we kennen van Vella. Ik had die regen druk, pas hier op mijn ambarella. Bella, Bella, op mijn ambarella. Ik had die regen druk, pas hier op mijn ambarella. Op mijn ambarella, umbrella Op mijn umbrella, ella Op mijn umbrella, ella Op mijn umbrella, ella Op mijn umbrella, ella Op mijn umbrella, ella Op mijn umbrella, ella listen to this. John 9. player. But all you gotta do is keep it real with a player. Just answer your phone whenever I call. Call me down, pick me up whenever I fall. I like them short and tall, slim and thick. I like them cute and sweet, ghetto and fit. Hop your <laughs> in that Benz cause you like my style. You know me, I do anything to make you smile. I need a lady in the street, sneaky link. Gotta watch how you move, what you get is what you see. Out of sight, out of mind, but I still adore you. Just hit me on the FaceTime, I never ignore you. You know pain is love, but my love is loyal. I know you heard stories, but that was before you. Can I see C and Christian Dior? You ain't worried about girls, cause you know this all you make call you my baby boy. Baby. You could call me your baby girl. Baby. We could make tonight. tonight. I could be your sunshine. Chill with a player, but all you gotta do is keep it real with a player. Keep it real, and maybe, maybe we could spend some Look, I need that real love talking Bobby Whitney. And I keep it with me. I don't got no girl, I'm picky. Cause I gotta know you with me. Cause you get sticky. That's why I keep it glizzy. Ride around through my city. Just in case I see a dizzy. Not buy everything. Then Alexander Wayne. She come from a broken home. Now she got the finer thing. Sport peanut butter rain. 11 carrots on the rain. I spoil my. You said love don't cost a thing. I saw you in front of the Louis store. With your Louis fur. Cooling with your girls. Honey blonde hair, thick thighs. Nice hazel eyes. Bad got Italian stitches. You know how to so I hopped out the coupe and I hopped in pursuit. Like it's Big Poppy Lobster, Mr. Spinning Rovers. Look up, my face is on the poster. You don't got no ring, that's a sign. Baby, swing your line. Sunshine, yeah. I could call you my baby boy. Uh -huh. You could call me your baby girl. Baby, we could link to with a plan. But all you gotta do is keep it real with a plan. Keep it real, and maybe, maybe we can spend some time. I could be your sunshine. Let me light the way.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 In Mexico is opnieuw een journalist vermoord. Hij werd in zijn auto doodgeschoten door gewapende man op een scooter. Zijn laatste column ging over de verdwijning van 43 studenten in 2014. Tegen de Argentijnse oud-president Cristina Kirchner is 12 jaar cel geëist... Ook wil de aanklager dat ze nooit meer een publiek ambt bekleedt. Kirchner wordt verdacht van fraude bij aanbestedingen in de twee termijnen dat ze president was. En een groot deel van Schiedam en Vlaardingen heeft vannacht uren zonder stroom gezeten.